Zes uur. Lieselot Thomas met het NOS-journaal. Het aantal studenten dat een opleiding doet in sectoren... waar een groot tekort is aan personeel, is toegenomen. Dat blijkt uit cijfers van de Vereniging Hogescholen, meldt de Telegraaf. Vooral de stijging voor de lerarenopleiding in het basisonderwijs is opvallend. Dit collegejaar zijn ruim 450 studenten meer bij de PABO begonnen dan een jaar eerder. En dat is een stijging van 9,5 procent. Bij de studie verpleegkunde is een toename van 8 ten opzichte van vorig collegejaar. Een vrouw die Harvey Weinstein ervan beschuldigt dat hij haar twee keer heeft verkracht... heeft haar getuigenis voor de rechtbank moeten staken omdat ze een paniekaanval kreeg. De rechter besloot de zaak op te schorten. De vrouw is een van de belangrijkste getuigen tegen Weinstein. De advocaat van de filmproducent viel haar tijdens een vier uur durend verhoor hard aan... en beschuldigde haar van leugens. Later vandaag gaat de zaak weer verder. Voormalig president Daniel Arap Mooi van Kenia is overleden. Mooi werd in 1978 president en bleef dat 24 jaar. Aanvankelijk beloofde hij hervormingen en een einde aan de corruptie in het land... maar daar kwam weinig van terecht. Pas in 1991 kreeg het land een meerpartijenstelsel... en daarna won Mooi nog tweemaal de verkiezingen... al werd vermoed dat er met de uitslagen was geknoeid. In 2002 stopte hij als president. Daniel Arabmooi was 95 jaar. China geeft toe dat het land tekort is geschoten bij de bestrijding van het coronavirus. De autoriteiten zeggen dat voortaan beter moet worden ingegrepen bij noodsituaties. Verder moet de handel in verboden diersoorten snel worden aangepakt. Het virus komt vermoedelijk van vleermuizen. Intussen is het dodental in China gestegen naar 425. Het weer van het noordwesten uittrekken stevige buien over... met kans op onweer, hagel en natte sneeuw. Er staat veel wind en het wordt een graad of 7. Dit was het NOS Journaal.